Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Veel gedoe in Spanje vanwege een body positivity campagne. Niet alle modellen die op de poster stonden hadden daarvoor toestemming gegeven. En ook zijn foto's bewerkt, terwijl de campagne juist draait om de acceptatie van lichamen in alle vormen en maten. Met deze vrouw werd haar kunstbeen weggewerkt. My image on a body positivity campaign, but they have edited out my prosthetic leg. I am like, literally I'm literally shaking. I'm so angry. De organisatie achter de campagne heeft inmiddels sorry gezegd. Moet er een maximum snelheid op de fietspaden komen? In Amsterdam vinden ze van wel. De gemeente denkt er in ieder geval over na. Zijn de AT5 hield een enquête. Zo'n 80% vindt de boel nu maar onveilig. Vooral dankzij e-bikes. Ik zie ook echt kinderen van 12 weer mee. En dan denk ik van, nou, daar word je echt niet sterk van hoor. Als je nu op een e-bike eh, naar school gaat fietsen. Zeker als het van mogelijk Vind je dat verwend? Ja, best wel. Landelijk zorgen e-bikes ook vaker voor ongelukken. Vooral kinderen tussen de 12 en 17 komen veel vaker op de eerste hulp terecht. Vanavond is dan eindelijk de ontknoping van het EK voetbal voor vrouwen. Zonder Nederlands, maar toch met een vleugje oranje. Sarina Wiegman, de coach van het Engelse vrouwenelftal, staat vanavond weer langs de lijn. De Britten zijn gek op haar, zegt deze Engelse journalist. I think whatever happens in the final, England and the whole country is taking Serena Wiegman to their hearts actually. I think we love the way that she's clearly done such amazing work with the England team. They're unbeaten for 19 matches. She's very calm. Um, she's obviously very organized and Yeah, we love Serena. Ook haar eigen team is te spreken over een Nederlandse coach. She's, she's very logical and I think that's what's very good. She doesn't allow us to overthink. She just keeps everything to the task and keeps us focused with what's happening right in front of us. Um, I don't even think she realizes how good she is actually. <laughs> Volgens de Engelse spelers heeft Wiegman niet door hoe goed ze is. De wedstrijd tussen Engeland en Duitsland begint om 6 uur. Het weer, veel wolken, zo nu en dan een bui. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.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 Ieder en maal weer. Zandvoort. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play, make a mess right here. Do whatever, I like it weird, okay. Let them disappear. Say whatever you want to hear, just say. whatever you want to hear. Just say. light plays upon her hair has become ZFM Zandvoort. Oh, please don't tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen.